Goedemorgen, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Zuid-Korea heeft excuses aangeboden voor het Halloween-drama in de hoofdstad Seoul. het afgelopen weekend ontstond er paniek in de smalle straten van het uitgaansgebied in de stad. Het was er zo druk dat 156 mensen werden doodgedrukt. De politie wist dat het druk was, maar ze geven toe dat ze te weinig hebben gedaan om het veilig te houden. De mannen die vorig jaar in Amsterdam een waardetransport overvielen... zeggen ze dat ze tijdens hun vlucht niet gericht op agenten hebben geschoten. Zo bleek tijdens de rechtszaak gisteren. De agenten zeiden eerder dat de mannen juist wel op de, eh, gericht op de agenten hadden geschoten. De agenten schoten terug en doden één Fransman die op de vlucht was. Meerdere verdachten zeggen dat hij de leider van de actie was. De vlucht was van de overvallers eindigde in een weiland in Broek in Waterland. Tientallen landen roepen China op om Oeigoeren vrij te laten uit de gevangeniskampen. De landen vinden dat China iets moet doen met het VN-rapport over de ernstige mensenrechten schendingen in de kampen. Er zouden zo'n miljoen moslims vastzitten. Volgens meerdere landen maakt China zich schuldig aan genocide. Nederlandse kranten geven een negatief beeld van moslimvrouwen... blijkt uit onderzoek van ruim 2500 krantenfoto's van NRC, Volkskrant en De Telegraaf. Je hoort een van de onderzoekers. Wanneer we specifiek kijken naar Nederland... dan ziet de Nederlandse krantenlezer bij berichten over Nederland gesluierde vrouwen vaak ehm, bij onderwerpen die gaan over ja, nummer 1 toch weer de multiculturele samenleving. Op nummer 2 staat weer vluchtelingen en migratie. En op nummer 3 eh, staat de islam. Maar bijvoorbeeld lang niet alle vrouwen met een migratieachtergrond dragen een hoofddoek. En de uitdaging is natuurlijk om eh, verder te kijken. Om verder na te denken over hoe we, hoe we dat onderwerp dan op een andere manier kunnen visualiseren. Zonder weer die gesluierde vrouw erbij te pakken. De onderzoekers hopen dat er op de redacties meer aandacht komt. En dat moslimvrouwen ook op andere manieren in beeld worden gebracht. En dan nog het weer. Veel wind en vooral in het noordwesten kans op regen. Verder is het droog en zijn er ook opklaringen met best wat zon. Het wordt maximaal 15 of 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De drukke ochtendspits begint langzaam op te lossen. Wel nog behoorlijk wat vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Eemnes. 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maassen en Amsterdam-Zuidoost. 20 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer. Ook hier 20 minuten vertraging.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 Now I can't get enough now. It's official. You want a lot and not a little. If we give it us, it's so simple. Wherever you are, wherever you are whenever you want me. What you got, I wanna like all week.